Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer dienden regeringspartijen ChristenUnie en PvdA een motie in... waarin staat dat er na 2010 geen nieuwe missie in Oeruzgan mag komen. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken houdt de mogelijkheid van een nieuwe missie open. Hij zei dat de situatie de laatste jaren is veranderd, waardoor het denken hierover niet stil mag staan. De Nederlandse Antillen worden op 10 oktober volgend jaar opgeheven. Dat hebben ze op Curaçao samen met staatssecretaris Bijleveld besloten. Curaçao en de Antillen worden volgend jaar zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden bijzondere Nederlandse gemeenten. In de tussentijd moet een nieuwe wet hiervoor worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en het parlement van de Antillen. Een ander punt dat nog geregeld moet worden is de bestrijding van de criminaliteit. De Belastingdienst gaat mensen met zwart geld op Curaçao aanpakken. Staatssecretaris De Jager zegt dat de FIOD bezig is met een onderzoek naar fraudepraktijken van een internationale bank op het eiland. De Belastingdienst schrijft binnenkort 100 Nederlanders aan met een rekening bij de bank. Ze moeten uitleg geven over hun vermogen. De aardbeving bij Sumatra heeft aan zeker 200 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot enkele duizenden. Veel mensen liggen nog onder het puin en verschillende delen van West-Sumatra zijn van de buitenwereld afgesloten. Vannacht is Sumatra opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Of deze beving ook verwoesting heeft aangericht is nog onbekend. Een derde van de verpleeghuis- en ziekenhuismedewerkers vreest dat bij een brand niet iedereen veilig uit het gebouw kan komen. Dat zegt de Brandwondenstichting. Stichting. Veel werknemers weten niet wat ze moeten doen als er brand uitbreekt. Ze wijten dat aan te weinig ontruimingsoefeningen. Ruim een derde van de ziekenhuizen en de zorgcentra houdt geen jaarlijkse oefening. Het weer, de regen trekt in de loop van de dag weg en dan breekt de zon door.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 Oh, nah, he, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called... Let's get it going. Hey! It's This a club, girl, Why you arrive naked. Hear that? How the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record.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 All I wanted was a moment or two. Eh. see if you could do that switcheroo. boo. Eh. Shut your mouth, fool, get your crew. the thick body and the red one, too. I'll be right here waiting on you to see if y'all can do that switcheroo.